Je tranen, Piero, oh Piero. Geef toch een glimlach cadeau, oh, Piero. Tover wat kleur op je wangen, trek eens een vrolijke snot. Toe laat je hoofd niet zo hangen, en laat doet iedereen goed. Droog je tranen, Piero.